Zometeen door met die Evergreen toplijst van de jaren 60. Uur 9 alweer, maar eerst het NOS Journaal met Renate Kok. Goedemiddag. Goedemiddag. Turkije heeft een speciale databank met informatie over mensen... die zijn omgekomen bij de aardbevingen, ook in Syrië. Die database is van de Turkse rampenbestrijdingsdienst... meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alleen ouders en kinderen kunnen er gebruik van maken... broers, zussen en andere familieleden niet. Boeren weten niet waar in de buurt van sloten ze wel of geen mest mogen uitrijden, omdat de kaarten van die Nederlandse sloten niet kloppen. Minister Adema van Landbouw noemt het een lastig probleem. Veel boeren die hebben daar ook ons eh, op geattendeerd, zeg maar. Dus we moeten daar even heel goed naar kijken. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat de boer de dupe wordt, dat de systemen niet helemaal kloppen. Hè? De digitale systemen en de werkelijkheid, daar hebben we het in principe over. Dus we moeten ervoor zorgen dat dat klopt. die kaarten die zijn belangrijk, omdat boeren vanaf dit jaar in de buurt van bepaalde sloten geen mest meer mogen uitrijden. Die strengere regels zijn bedoeld om de natuur en het oppervlaktewater schoner te maken. Voorlopig moeten de boeren bij twijfelgevallen zelf bepalen onder welke mestregel hun sloten vallen en daar dan ook melding van maken. In Oost-Jeruzalem is een auto ingereden op voetgangers. En daarbij zijn twee doden gevallen, onder wie een jongen van zes, melden Israëlische media. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie is de bestuurder van die auto doodgeschoten door een agent. Het gaat om een 31-jarige Palestijn uit Oost-Jeruzalem. In de gemeente Groningen wordt sinds vandaag geen vuilnis meer opgehaald. Er wordt weer gestaakt voor een betere CAO. Nummer 1 staat toch wel loon. Daar zit echt een eh, gapend gat tussen wat wij als bonden eisen en wat de VNG wil bieden. Bij lange na niet genoeg om het koopkrachtverlies te compenseren. Maar ook afspraken over een goede verlof-vitaliteitsregeling voor jong en oud. Behoud van sociale zekerheid. Een hele lijst. Ja, een hele lijst, ja. Nou, die staking die gaat nog duren tot met maandag. Eerder legden de vuilnisophalers in Utrecht ook al een week lang het werk neer. En het is veilig om te zwemmen in de Westerschelde, ondanks PFAS, zeggen de GGD Zeeland en ook de provincie daar. Vorig jaar adviseerde het RIVM om zo min mogelijk vis, garnalen, oesters en mosselen uit de Westerschelde te eten, omdat daar te veel van die chemische stoffen in zitten door lozingen van chemieconcern 3M. Maar zwemmen kan dus, eh, kan dus wel, blijkt nu uh, eh, naar metingen. Rijkswaterstaat adviseert wel om alleen naar officiële zwemlocaties te gaan, want alleen daar wordt het water gecontroleerd. Het weer, nou, nog geen zwemweer denk ik. Wel zonnig, graad of 8. Morgen droog, dan veel bewolking. Smiddags misschien nog een beetje zon, ongeveer 9 graden dan. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Henk van Steeg. De week van de jaren 60. 90. Ze schrijft het refrein bij gebeurtenissen steeds in het hoofd en in het hart gehad. Op plek 90 Percy Slats, My Special Prayer. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Een hele goede middag, zes minuten na 2. Daniel, dankjewel voor de afgelopen twee uren. Want we zijn aanbeland bij uur negen, dus al zoveel uren onderweg. Misschien maak je hem al mee vanaf eh, vanochtend bij Bert. We zijn onderweg, acht uur vanavond, de nummer één om dan te, die te bereiken. het uur van de plek 90, Percy Sledgenet, naar 76. En dat gaan we doen door even rustig aan de waterkant bij auto's te gaan zitten. We pakken onze kans met Elvis en accepteren dat we niet alles kunnen krijgen in het leven met de Stones. En dan ben ik benieuwd, hoe maak jij deze toplijst, evergreen toplijst van de week van de jaren 60 mee? Laat het even zien via de app. Je kan nog een leuk fotootje daarin maken. Hoe zit jij erbij eh, deze uren? Een appje sturen doe je via de NPO Radio 5 app. Leuk om van je te horen, mag ook in een verhaal. Maar foto's zegt soms meer dan duizend. Hoe was het ook alweer? Oh ja, plaatjes zeggen meer dan duizend woorden. Gaan we door met die lijst. Want daar kwam een man tegen die er maar één keer in staat. Maar niet minder is zijn plaatje. Want het was een van de tiener-iloden in de jaren 60. Voor in ieder geval Sina, Beb, Kobe, Joke en Fokje. Want zij hebben er onder andere op gestemd. Zelf was hij 21 toen het een hit was. Ik heb het over Ricky Nelson. En een speciaal welkom aan eh, alle Mary Lou's. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Mary Lou. We never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said, hello. Leave me tender. My heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when now or never, my love won't wait. never, my love En dat dacht Elvis zelf ook. Hij hoorde O Solomio op de radio. Of nou, radio, in in Duitsland. Daar zat hij in dienst en hij dacht... hey, als ik terug ben in Amerika, moet ik daar maar eens wat mee gaan doen. Het werd It's Now or Never op plek 88... in die eh, Evergreen toplijst van de week van de jaren 60. Elvis Presley en daarvoor nog Ricky Nelson met Hello Mary Lou op 89. Langzaam kruipen we omhoog en de liedjes worden steeds mooier. Zo schrijft Henny uit Urk. Zonder vrienden kun je het niet. Het is altijd fijn om vrienden te hebben maar ook fijn om een vriend te zijn. Dit is Joe Cocker with a little help from my friends. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how all the time. Zo mooi. Wat een stem. Een duimpje en een smiley erachter van, eh, van Wil. En eh, Helene die zegt, dit is gewoon zo, zo ontzettend mooi. Dankjewel voor alle mooie berichtjes en appies. Terug naar de jaren 60. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Ja, want dat is natuurlijk het mooie van... Eh, deze toplijst dat we het met elkaar beleven al sinds vanochtend 6 uur bij Bert begonnen. En onderweg richting eh, straks 8 uur. En wat zijn we zo aan het doen was mijn vraag. Wat kun je daarmee combineren met het luisteren naar deze lijst? Nou, er wordt vooral heel erg genoten, maar daarnaast ook eh, taarten gebakken, geklust, geknutseld, overwinterd in Spanje. En Gerry die hebt nog even. Ja, het is gewoon genieten. Al heb ik mijn voet gebroken. Maandag word ik geopereerd. Ik vind het allemaal best wel een beetje spannend. Maar het is eigenlijk wel een hele goede therapie. En we gaan het opnemen in het uh, eh, ziekenpakket. En Peter eh, Halbersma die eh, schrijft ook nog een appje. Hallo, ik ben jaren 60 fan en sinds die tijd ook Rolling Stones fan. En zit u tijdens het luisteren een tas te beschilderen met... ja, hoe kan het ook anders? Een Rolling Stones tong! Allemaal nu de tong uitsteken. Ja, trouwens over de Stones gesproken... dan zal het volgende liedje jou wel kunnen bekoren. Het is een liedje wat Bobby Womack heeft meegeschreven... en ook meegezongen in de originele versie. Ja, toen kwamen de Stones met die cover. Daar vond hij dus maar niks. Tot het moment dat daar eh, de postbode was... en een cheque door zijn brievenbus eh, stopte met de royalties... die het opleverde dat de Stones het liedje hadden uitgegeven. Voor hem was dat de reden om nog meer liedjes richting de Stones te sturen... en hiermee vrede te hebben. Met de nummer 85, de Stones met It's All Over Now. Q-Ring toplijst van de jaren 60. Henk van Steeg. Love is flat and my love is still blind to see. Love is flat and you reach your hands out to me. then I, I fell for you. Cause I thought that you loved me too, but you were lying, yeah, lying all the time. Love is blind and it changed the man I used to be. Love is blind, you made a fool out of me. I fell for you. Cause I thought that you loved me too, but you were lying, yeah, lying all the time.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 zou ik liegen. Het is gewoon nummer 84 en Barry Adorn zegt erbij tijdsbeeld... waarin de beatbandjes als paddenstoelen uit de grond schoten. Die Outsiders met Lying All The Time. En daarvoor nog de Stones en van de Stones naar de Stones. Veel motivaties bij de nummer 83 van hun... Dat zijn levensmotto's geworden. Zoals Ria uit Lichtenvoorde, een prachtig nummer met de meeslepende waarheid. En eh, Leon Tan uit Maastricht, het levensmotto dat ik volledig onderschrijf. You can't always get what you want. Plekje 83, die Evergreen toplijst van de week van de jaren 60. today at the reception. A glass of wine in her hand. she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. 89. Salido daar in de baai bij San Francisco. Op een boothuis, aan het water. En ik dacht, hier moet ik misschien maar eens een liedje over schrijven. Zo ging het vaak in het korte muzikale leven van Otis Redding. Hij putte uit zijn eigen leven. Dit was plaat nummer 81, eh, plekje nummer 81 in deze toplijst. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. En daarvoor nog Roy Orbison met Oh Pretty Woman op 82. Leuk alle berichtjes te lezen via de NPO Radio 5. We hebben ook alle foto's die binnenkomen. Anne die zit met een heerlijke blik, kijkt ze naar ons in de app. Foto van zichzelf gemaakt. Ze zegt de hele dag met een smile op mijn gezicht. En heel veel dansbeweging aan het luisteren. Ik wil jullie bedanken voor de gezelligheid. Alle leuke informatie over bepaalde nummers. Zoals de afgelopen dagen de B-kantjes van de singles. Ja, misschien kunnen we dat in de week van de jaren 70 ook gaan doen. Groetjes van Anne. Opgelet, Q65 komt nog voorbij met jouw naam. Hè? En Joker schrijft nog, hier luisteren naar Radio 5 en swingend appelflappen bakken. Oh, het is natuurlijk ook 10 februari. Kom ik dat nou vergeten? De titel doet misschien anders vermoeden, maar dit is toch echt French, French, French music. De French song. try natuurlijk ook. We nemen de hoed af voor Procol Harum op eh, plek 79 met Hamburg. Het tandem Keith Reed en Gary Brooker. De een deed de tekst en de ander muziek, maar samen kwam dat samen op die tandem. Ja, het was de opvolger van de nummer 1 die we straks even voor achter gaan tegenkomen. En het raakt nog steeds hard. Eh, ik zie het eh, in de app duizendmaal eh, dank voor de prachtige muziek, Fred. Ja, bedank alle mensen die hebben gestemd. Een topband en een topnummer van de helaas overleden Gary Brooker van, met Proco Herm van Dick. Teus um, ehm, zegt nog tegen mij, je hebt me toch ook een boffert Henk... dat jij deze uren mag presenteren. Ja, soms heb je een beetje geluk in het leven. Gaan we naar de oerversie van Proud Mary, John Fogerty. Hij neemt ons mee met Creedence Clearwater Revival naar die Mississippi op 78. 60 muziek ooit gemaakt. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 60. 77. Suzanne takes you down to her place near the river.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 En we mochten een klein stukje oplopen met Leonard Cohen... naar eh, zometeen de 76. Dit was 77, Susanna. En daarover zegt eh, Geert Bongers, zegt... Een geweldig dichter, zanger met prachtige nummers. Zometeen nog eentje bij Jan en Corné. en die andere vrouwennaam So Long Marianne. De laatste van dit uur, uur 9, gaan we zo ons opmaken voor uur 10... is voor de Moody Blues, Tuesday Afternoon, op 76. Tuesday. aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl. Ster. Pst. Hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige. Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzal die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland... voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar zes schilderijen zijn verdwenen. Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De nieuwe Vermeer, vanaf zondag om vijf voor half negen bij Max op NPO 1. Mijn naam is Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetkor.nl Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong op de kabel, DAB+, online en via de app. NPO Radio 5. Zometeen, hij staat al te trappelen voor de door. Johnny Cash op plaats nummer 75 eh, in eh, die toplijst. The Ring of Fire. Maar eerst het NOS Journaal met Renate Kok. Goedemiddag. Goedemiddag. In Turkije worden bijna vijf dagen na die aardbevingen... nog altijd mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In Gaziantep werd een 17-jarige jongen gered. En in de stad Kirikan wisten reddingswerkers een vrouw van 40 te bevrijden. Ook worden er nog altijd huisdieren levend tussen het puin aangetroffen. President Erdogan geeft toe dat die hulp niet niet snel genoeg op gang kwam. En ook zei hij dat het dodental weer verder is opgelopen. In Turkije en Syrië zijn nu ruim 22.000 doden geteld. In veel moskeeën in Nederland is bij het vrijdagmiddaggebed stilgestaan... bij de ramp in Turkije en Syrië. Bij de Centrummoskee in Deventer kwamen mensen samen... onder wie veel vrienden van een Nederlander die omkwam bij die aardbeving. Het verdriet is groot, zegt de voorzitter van de moskee.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 En dit is wel een heel belangrijke dag eh, van deze moskee en onze gemeenschap. Katholieke kerken hebben rond 1 uur vanmiddag de klokken geluid... om stil te staan bij de aardbeving. Dan Moldavië, dat roept de Russische ambassadeur ter verantwoording... over twee Russische raketten die het Moldavische luchtruim hebben doorkruist. Die raketten zouden vanaf de Zwarte Zee zijn afgeschoten. Vanochtend bestookte Rusland belangrijke energievoorzieningen in Oekraïne. Oekraïne zegt dat de Russen vandaag meer dan 70 raketten hebben afgevuurd... en dat er tientallen zijn neergehaald met afweergeschut.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 Verschillende partijen wilden dat al langer, maar het CDA hield het tegen. Vandaag gebeurde het dan toch tijdens de laatste statenvergadering voor de verkiezingen van 15 maart. Het weer, af en toe zon. Aan zee kan het stevig waaien. Het is een graad of 8 nu. Ook morgen veel wolken en dan maximaal 10 graden. Renate, dankjewel. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Henk van Steeg. is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. met The Ring of Fire. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De van de jaren 60. Een hele goede middag. Vijf minuutjes na drie op deze zonnige vrijdagmiddag. Rond het open in ieder geval. Fijn dat je er bent. Geen bingo vanmiddag, maar wel allemaal getallen... die voorbij komen in goede volgorde tot een acht uur vanavond. De toplijst, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Uur 10 ondertussen. We hebben al heel veel moois gehad, maar er is nog zoveel moois te gaan. Dus geniet mee. Volg alles. Ehm, en eigenlijk een vraag ook aan jou komend uur. Waar verheug jij je op? Want komend uur eh, wordt al geduid op de app dat er drie keer Jim Reeves in zit. En dat klopt ook. Ehm, zie je er dan uit naar één van die platen? Of misschien wel alle drie? Het zonnige geluid van de Beach Boys, is dat waar je naar verlangt? Of toch die meezinger van Adamo? Laat het even weten via de app. Vind ik leuk om te horen. Kan ik het zo ook even delen met iedereen die ook zit te luisteren. Ja, dat muziek wonderlijke dingen doet, dat hebben we deze week ook weer gezien... maar dat bewijst Roy Orbison op plekje 74 ook maar weer. Zo schrijft Hanny van Duinkerken, ik ben 80 en het zit nog helemaal in mijn hoofd, dit liedje. Geweldig, dit nummer, het maakt me weer jong en niet... of our power. it's you who she longs for. It's you she will choose. Adios, compadre. What must be, must be. Remember to name one muchacho for me. I ride. het zuiden van Amerika. Die droomt van inderdaad het honkbalspelen Uiteindelijk is hij drie jaartjes prof, maar dan een enkele blessure zorgt ervoor dat hij het veld mag verruimen voor het podium. Op 73 Adios Amigo van Jim Rees en daarvoor nog Only the Lonely van Roy Orbison. En dan gaan we de zon ineens schijnen op de radio. We come on this loop, John B. McGrath. van de jaren 60. Henk van Steeg. 71. betekent er voor het ander de ander. Zo ook bij deze Gimme Shelter op 71 The Stones. Voor de ene is het namelijk het intro. Voor Henny Drost uit Oldenzaal. Het mooiste intro. De ander gaat dan weer voor de zang. Karin Verputten uit Zutphen. Keihard meezingen in de auto bij een van de beste stone Maar eh, zo zuiver als zangeres Mary Clayton het deed, dat kan ik dan weer niet. Daarvoor nog de Beach Boys met Sloop John B. even kijken wat er zo al binnenkomt via de NPO Radio 5. Want ik vroeg je, waar verheug je je nog op? De komende uren misschien wel, of het komende uur, het uur 10. Nou, Rikus die stuurt een mooi berichtje. Ik verheug me nu op het laatste uur met vier keer de Cat. Ja, straks bij Erik inderdaad, zo eh, richting achter. Greet, Nora, uh, eh, Anti en Margreet die verheugen zich op Jim Reeves, waarop Margreet zegt... Eh, hoor ik dat nou goed? Dikke Jim, Jim Reeves in je uur. Nou, ik smelt erbij. Ik ga weer terug naar de MMS in de jaren 60. Altijd verliefd. Heerlijk. Dank voor deze week. Het is echt genieten. Ik blijf ervoor thuis. Nou, dat is goed om te horen. En dan naar eh, de motivatie eh, die Wim van Dongen... bij de volgende plaat had geschreven uit Rijzenhout. Heb Armand ooit een keer ontmoet. Hij wilde absoluut niet met mij op de foto. En toen vroeg ik hem natuurlijk, ben ik te min? Hij draaide zich om en reageerde met een glimlach en zei... nee hoor, maar ik ben te lelijk. okay. Het heeft toch geen enkele zin Als je me maar niet ziet Als het jochie met de rozen Want dan stort je hele droomwereld in Jij was, zoals ze dat noemden Het idealistische type Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van je bent net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer en dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer, maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa een grotere kar rijdt dan de mijne? kijk ik uit. Je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niets belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op want het is echt niet dat ik niets om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne?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 68 op plekje 68. Hoe mooi kan het zijn? En daarvoor Jim Reeves nummer 2 in dit uur. En dat was He'll Have To Go. Er is trouwens ook nog een antwoord eh, gekomen later in de jaren 60. He'll Have To Stay. Dus dat was toch ook weer mooi. En daarvoor nog Armand met Ben ik te min. Volgende liedje had misschien twee plekjes hoger mogen uitkomen. Maar er is veel op gestemd. Dus hij staat sowieso in de lijst. Het is Q65 met N. our love. said, The world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? liedje hebben we nu ongeveer van de lijst al gehad. Are You Lonesome Tonight, Elvis Presley op 66... en daarvan nog Q65 op 67 met en de Haagse Nederbeat. Twee keer Jim Reeves gehad. Zullen we hem gewoon nog één keertje doen, omdat het kan? Bij deze. I hear the of distant distant drums might change our Light plays upon her hair. Uh. van Brian Wilson samen met de Beach Boys natuurlijk. Good Vibrations. De band was op tour en hij was lekker thuis. Veel aan het slapen en obsessief aan het werken aan eh, nieuw werk. De 64 in die eh, Evergreen toplijst van de jaren 60. Daarvoor nog Jim Reeves. De laatste van dit uur was dat. Sommige mensen verheugen zich op één specifiek nummer. In het geval van Winnen Baljet. Ik verheug me op Spiks en Specs. Ik ben dan weer even acht. Zit op de schommel in de speeltuin. Hou je vast. is dead. girl jaren 60. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. my on guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble sur cette terre Demain le sang sera lavé. La route est faite de courage. Une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. 61 en Hans Hagen naar Dorwert zegt... een lied dat zijn tijd ver vooruit was. Adamo kan wel een tekst vertolken. En bij uitstek dit nummer. Nog eentje, en dan nemen Jan en Corné het over.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 Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen... door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk... maar als je bij Eliza Was hier een zonvakantie zoekt, dan krijg je... De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf. Op elizawasheer.nl Kies jouw duurzame telefoon op vervan.com. Change is in your hands. Geniet met Eliza was here van de charme van Griekenland. Boek je unieke zonvakantie nu op elizawasheer.nl de Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment... dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitePro is vernieuwd. De unieke formule is nu verrijkt met mangaan. En dat is goed voor je kraakbeen. Wat natuurlijk blijft in Vitepro is de ondersteuning van gewrichten door het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. We zeggen altijd, de tiende kan het gebeuren. En 10 januari gebeurt het ook. Zeven nieuwe miljonairs in één trekking. Ja, want Staatsloterij heeft de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. En 10 februari is er weer een trekking. Kijk op staatsloterij.nl. De spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Ben jij het type... Nou, dat doe ik later wel. Grote beleggingsdoelen kosten tijd. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je ze haalt. Bij de Giro helpen we je snel op weg. Dus waarom voor je uitschuiven? Step en Beleg. Ons veelbekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. André van Duin gaat in gesprek met zijn collega's. Er wordt om gevocht om bij jou op de eerste rij te zitten, toch? Deze week met Joep van het Hek. Ja, het wordt niet doller worden. In een klassieke oldtimer praten ze dus over humor en alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk op het moment dat je erover gaat nadenken... ja, dan is je cabaret niet meer leuk. Bij Van Duin op de Achterbank. Vanavond om vijf half bij Max op NPO 1. Op de kabel Plus online en via de app. NPO Radio 5.